Davy van Eck met het NOS-journaal. De vergoeding die huishoudens hebben de 20 omlaag. Met de nieuwe subsidieregeling duurt het gemiddeld 7 jaar... voor de gemaakte investeringen zijn terugverdiend... schrijft minister Wiebes aan de Tweede Kamer. Mensen die groene energie opwekken, maar niet zelf gebruiken... krijgen daar geld voor. Dat blijft ook zo in de nieuwe regeling... maar het kabinet verlaagt die vergoeding... omdat het anders te veel geld kost... door de toename van het aantal zonnepanelen in Nederland... China gaat een importheffing opleggen van 25% op bijna 700 Amerikaanse producten. Het is een reactie op de importheffingen die president Trump eerder aankondigde op Chinese goederen. De nieuwe belastingen van beide landen gaan op 6 juli in en hebben een waarde van 34 miljard dollar. Uiteindelijk gaat dat oplopen tot 50 miljard dollar. In Nepal is een 66-jarige Nederlander aangehouden voor kindermisbruik. Volgens de Nepalese politie is de man kinderpsychiater en heeft er een praktijk in Friesland. De man kwam vaker in Nepal en onderzoekers van een hulporganisatie kregen het vermoeden dat hij er seks had met kinderen. De politie hield hem daarom in de gaten en pakte hem gisteren op. De Nederlander zou op een hotelkamer in Kathmandu zijn betrapt met een jongen van 15. In Friesland is zijn huis doorzocht en apparatuur in beslag genomen. Frankrijk en Italië hebben hun diplomatieke conflict over het vluchtelingenschip Aquarius bijgelegd. Italië weigerde dat schip deze week aan te leggen. De nieuwe premier Conte wil een strenger migratiebeleid voeren. De Franse president Macron noemde dat onverantwoordelijk... en Conte eiste daarop excuses. Die zijn niet gemaakt, maar de twee hebben elkaar wel in Parijs gesproken... en na afloop noemden ze elkaar mijn vriend. Het weer dan nog, het is wisselend bewolkt met soms wat opklaringen. De temperatuur ligt vannacht rond de 13 graden. De komende dag wisselen wolken en zon elkaar af en het wordt dan 18 tot 3.